Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Israël heeft vannacht zware luchtaanvallen uitgevoerd op Iran en Libanon. Het Israëlische leger zegt dat het is begonnen met een grootschalige golf van aanvallen op Teheran. Over mogelijke slachtoffers of schade is niets bekend. Ook bij de Iraanse stad Kermanshah zouden explosies zijn gehoord. In het gebied zijn meerdere raketbases. In Libanon werden onder meer de zuidelijke buitenwijken van Beirut getroffen. Die aanvallen zouden zijn gericht op doelen van Hezbollah. Iran voerde opnieuw aanvallen uit op verschillende landen in de golfregio. In Bahrein werden twee hotels in een appartementencomplex geraakt. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De macht van de Amerikaanse president Trump om oorlog te voeren tegen Iran wordt niet beperkt. Een maatregel om Trump te dwingen om direct te stoppen met aanvallen op het land is verworpen door het Huis van Afgevaardigden. Woensdag stemde de Senaat al tegen. De Republikeinen zeggen dat het gezag van Trump bij de militaire operatie in Iran zou zijn aangetast als de resolutie wel was aangenomen. Ook zou dat de vijand sterker hebben gemaakt, zegt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Intussen groeit in Amerika de discussie over het nut en de noodzaak van de oorlog in het Midden-Oosten. De politie heeft gisteravond in Capelle aan den IJssel iemand neergeschoten. Diegene zou bij een auto zijn gezien die eerder op de dag zou zijn ingezet bij een beroving in de plaats. Daarbij is mogelijk een vuurwapen gezien. Waarom de politie in de avond op deze persoon schoot is onbekend. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Na het schietincident is de auto weggereden. Volgens de politie zaten daar mogelijk meerdere mensen in.